Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In zijn State of the Union heeft de Amerikaanse president Trump vooral de economische successen benadrukt... die volgens hem onder zijn leiding zijn behaald. In zijn jaarlijkse toespraak tot het parlement prees hij onder meer de lage benzineprijzen en de lage inflatie, maar overdreef dat soms wel. Ook zei hij dat er in een jaar voor meer dan 18 biljoen dollar aan buitenlandse investeringen zijn gedaan. Een bedrag dat volgens onder meer CNN vele biljoenen lager ligt. In Bleskensgraaf heeft de ME ingegrepen bij een protest tegen een AZC. Demonstranten gooiden met glas en zwaar vuurwerk. De gemeenteraad van Molenlanden in Zuid-Holland vergaderde over een AZC in de gemeente. Pas toen de burgemeester de vergadering stillegde om de demonstranten weg te sturen werd het weer rustig. Airco's worden massaal gebruikt om huizen te verwarmen, blijkt uit onderzoek van TNO. Ruim 4 op de 5 Nederlanders met een airco gebruikt het apparaat niet alleen om te koelen in de zomer, maar ook om te verwarmen op koude dagen. Die groeiende populariteit kan gevolgen hebben voor het toch al overvolle stroomnet, zegt TNO. Mensen gebruiken de airco vooral s'avonds als het erg druk is op het stroomnet. Ook is onvoldoende duidelijk hoe duurzaam airco's zijn bij dagelijks gebruik. De verkoop van airco's nam een vlucht toen de gasprijzen sterk stegen na de Russische inval in Oekraïne. In een emotionele video heeft de familie van de ontvoerde Nancy Guthrie gevraagd om duidelijkheid. De 84-jarige moeder van de Amerikaanse presentator Savannah Guthrie is al drieënhalve week spoorloos sinds een gewapende man aan haar deur verscheen. De familie geeft 1 miljoen dollar aan degene die met de gouden tip komt.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 Demonstranten gooiden met glas en zwaar vuurwerk. Pas toen de burgemeester de vergadering stillegde om de demonstranten weg te sturen, werd het weer rustig. Vier op de vijf mensen met een airco gebruiken die niet alleen om te koelen, maar ook om te verwarmen. Volgens onderzoeksorganisatie TNO kan dat gevolgen hebben voor het volle stroomnet. Mensen verwarmen vooral s'avonds met een airco. En dat zijn de drukste uren voor het stroomnet. Het weer, lokaal mist die lang blijft hangen. Op andere plekken wordt het zonnig lenteweer met temperaturen tot 18 graden. Dit is ZFM. Sometimes you're better off dead There's a gun in your hand that's pointing at your head You think you're mad, too unstable Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant In a West End town Call the police, there's a madman around Running down, underground To a dive bar in a West End town In a West End town, a dead end world the East End boys and West End girls In a West boys and West girls West girls Too many shadows, whispering voices face on posters, too many choices If, when, why, what, how much have you got? Have you got it, do you get it? If so, how often? Which you choose, a hard or soft option? In a western town, a dead end world. get me wrong Sent distant messages, love letters But those kind of feelings never lasted long ZFM.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 Are you telling me this is a You'll have Sundays with your key times. You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. And I can Uncle Charlie, You don't You got me foolish. You don't know what you're doing. You don't know what you lost until she's gone. She had a pretty face, drove you wild, but you ain't had that Snoop Doggy Dog style. I'm not sure what I see, You don't fuck with me. nigga, you ain't no kid.